Internationaal. De Amerikaanse president Trump gaat de Nationale Garde inzetten tegen demonstranten in Los Angeles. Opnieuw zijn mensen naar de straat opgegaan uit protest tegen het oppakken en deporteren van immigranten. Er waren opstootjes tussen demonstranten en de politie en er werd een auto in brand gestoken. De politie heeft gaspatronen gebruikt om actievoerders uit elkaar te drijven. De lokale politie heeft vier mensen aangehouden. Gouverneur Newsom van Californië is fel tegen de inzet van de Nationale Garde en noemt de actie van Trump opzettelijk opruiend. Trump wil dat miljoenen illegale immigranten zo snel mogelijk de VS worden uitgezet. De Oekraïnse president Zelensky roept de VS en Europa opnieuw op om de druk op Rusland op te voeren. Hij reageerde op de nieuwste Russische aanvallen op de stad Kharkiv in het noordoosten van Oekraïne. Daarbij zouden zeker twee mensen zijn gedood en 18 gewond zijn geraakt. Zelensky noemde het een vredemoord en puur terrorisme. Hij sprak tegen dat de aanvallen een reactie waren op de Oekraïnse aanvallen op Russische luchtmachtbasis vorige week. In de Colombiaanse hoofdstad Bogota is senator Miguel Uribe neergeschoten. Dat gebeurde in een park tijdens een campagnebijeenkomst. Volgens lokale media is Uribe ernstig gewond geraakt. Politicus van 39 is een kandidaat voor de presidentsverkiezingen in Colombia in mei volgend jaar. Hij is lid van de conservatieve partij Centrum Democraten, die oppositie voert. Zowel president Gustavo Petro als de partij van Uribe veroordelen de aanval. In München heeft een vrouw twee mensen neergestoken. Politie heeft haar daarna neergeschoten. De vrouw overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen, zegt de politie. Aanvallen waren in de buurt van een evenemententerrein... waar ieder jaar het Oktoberfest wordt gehouden. Een man en een vrouw raakten licht gewond. Volgens Duitse media komt de vrouw uit Bulgarije... en had ze mentale problemen. Het weer nog tot besluit. Fikse buien, soms met onweer. Ook later vandaag regen, maar ook droge periodes met zon.